Evers met het NOS Journaal. Burgemeester Eenhoorn van Alphen aan de Rijn is onaangenaam verrast door de kritiek van PvdA-kamerlid Marcouche, Die zei dat slachtoffers van de schietpartij vorig jaar in winkelcentrum Ridderhof zich in de steek gelaten voelen. Eenhoorn spreekt tegen dat er nauwelijks nazorg is geweest voor betrokkenen. Volgens de burgemeester is er nog altijd zorg. Slachtoffers worden begeleid door hulpverleners en er zijn speciale lotgenotenbijeenkomsten georganiseerd. Marcouche deed zijn uitspraken na een gesprek met 35 slachtoffers van de schietpartij in winkelcentrum Ridderhof. Tristan van der Vlis schoot daar vorig jaar op 9 april zes mensen dood en pleegde daarna zelfmoord. Op het Hegemeer in Friesland hebben de politie en brandweer vanmiddag huren gezocht naar de opvarende van een boot die zou zijn omgeslagen. Er is niemand gevonden en aan het einde van de middag is de zoektocht gestaakt. In eerste instantie werd ervan uitgegaan dat de vermisten vier Duitsers zijn die een zeilboot hadden gehuurd. Later bleek echter dat het verhuurbedrijf geen boten miste en dat ook het groepje Duitsers is teruggekomen. Een man meldde bij de politie dat hij vanaf de oever van het Hegemeer een omgeslagen boot had gezien waarop een aantal mensen was geklommen. Op basis daarvan is de politie de zoektocht begonnen. Bij de politie is geen melding binnengekomen van mensen die vermist worden. In Egypte zijn vijf mensen doodgedrukt toen ze het graf van de koptische paus bezochten. Een grote menigte was naar de laatste rustplaats van de vorige week overleden patriarch gekomen om afscheid te nemen. Volgens het Franse persbureau AFP begonnen de 5000 bezoekers te duwen, waardoor sommige mensen geen kans meer op konden. Onder de slachtoffers zijn twee meisjes van 13 en 16 jaar. Het weer. Vanavond wisselen bewolking en opklaringen elkaar af. De minima liggen vannacht rond 2 graden.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 Aflevering 13 daarvan, vandaag de 30 e alweer van maart. De lijst bestaat uit 40 platen waarvan de helft bij de stijgers zit deze week, namelijk 20 stijgers. Maar één zit te blijven. 16 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. Ik denk natuurlijk ook dat drie platen uit de lijst moeten verdwijnen. Bruno Mars, It Will Rain na 17 weken. Coachie The Easy Way Out na 15. En Tini Tempa SDL, Love Suicide ook na 15 weken uit de lijst. Net als vorige week staan er twee bij de snelste stijger. En ook deze week gaan ze 8 plaatsen omhoog. Quinten en Sandro Silva, Epic. en train met Drive-By, allebei dus 8 plaatsen omhoog. Snelste daler Michel Telo uit C.E. Tepego, die zakt er namelijk 9. Langs genoteerd is de plaats die deze week zakt van 34 naar 40. Hij is van Ed Sheeran en Lego House. En met die plaat staat hij al wel weer op 18 eh, weken in de lijst en is dus op de laatste plek. Coldplay staat er een week korter in, 17 weken, zakt van 36 naar 39. En op 38 vinden we straks eh, de eerste binnenkomen.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 If you're broken, I will mend you, and I keep you sheltered from the storm that's raging on. Now I'm out of touch, I'm out of love. December, but I got you to give me more. If you're broken, I will mend you, and I keep you sheltered from the storm that's raging on. Now I'm out of touch, I'm out of love. I'm out of love I'll pick you up when you're getting down And out of all these things I've done I will love you better now Al 18 weken kunnen we genieten van de Brit Edward Christopher Sharon en zijn Lego House. In de 18e week dus wel zak het van 34 naar 40. Drie plaatsen verlies in de 17e week voor Coldplay en Charlie Brown. Die zat van 36 naar 39. op 38 een combinatie van monsters en mensen. Het zestal van uh, Of Monsters and Men, één dame in vijf heren, heeft eh, kort voor de kerst vier nummers tellende EP Into the Woods uitgebracht. En daarvan is Little Talks de single geworden. Een plaat met een lekker ritme en vrolijke toeters. En dan vergeven we de band dat ze de omschrijving van hun band hebben ingevuld dat ze ooit vogels waren en nu dus monsters. Gelukkig staat er ook een iets minder ter zake doende omschrijving. Dromige volkpop met pop en rockrandjes. Vorig jaar eh, wonnen ze in hun thuisland een bandjeswedstrijd waarvan ik de moeilijke naam jullie zal besparen. De band uit IJsland of Monsters and Men.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 is het altijd zoeken naar een danspareltje die afwijkt van de normale. En dat kan altijd weer een nieuwe trend gaan brengen. Als voor een plaat is die anders klinkt dan we in de top 40 nu gewend zijn. En toch wel een jaargevoel geeft. Dan moet dat wel 212 zijn van uh, eh, Acelia Banks. En Banks is een vrouwelijke rapper uit New York. Die eerder een future had op Ken Stap. Nou van de Major Laser. En die plaat komt nu ook binnen. Een beetje hulp ook van Lacey J. Alicia Banks en 212 op 36. get your camera You can see you in that bitch shit camera, In the DM that young sister beacon. The bitch who wants to compete And I can freak fit that pump with the peepin, you know what your bitch become when her weeping I just wanna sip that punch with your peeps sit in that lunch if you're treating Kick it with your bitch who come from Parisian She know where to get my from in the season Now she wanna lick my plum in the evening And flip that tongue tongue to deepen I guess that cunt get any in I guess that cunt get any in I guess that cunt get any in I guess that cunt get I'm the uptown ain't nigga, you know what's up or don't you? Word who made ya, I'm a rude bitch nigga, what are you made up of? Oh, made up of? I'ma eat your food up, boo, I could bust your eight, I'ma do one two, fuck it, gun do. When you do make bucks, I'ma look right nigga, bet you do one two, fuck. Fuck them like you do one two, come, you gated, get discovered, I'm a two one cock a lickin' in the water by the blue you caught the warm goose, and you do rag too, son. Nigga, you're a Kool-Aid dude, plus your bitch might lick it, wonder who let you come to one two, what you do to crew, son? Fuck are you into, huh? Niggas better to get shot, homie, if you want to. Put your guns up, tell your crew don't front. I'm a hoodlum, baby. you know you were two ones. Bitch, I'm about to blue up too. I'm the one today. I'm the new Shifu, young Rapunzel. Over You bitch, you get your cut and touch your crew up too. Pop, you playing with your butter like a boo, won't you? Cock the gun too. What you doing, coon hun? I'm fucking with your cutie cue. What's your dick like, homie? What are you into? What's the run to? Where do you wake up? Tell you bitch, keep hating. I'm a new one too, huh? See, I remember you when you were the young new face, but you do like to slumber, don't you? Now you boo up too, hun. I'ma ruin you, cunt. What do vorige week binnen op 39. Gaan nu met Lullaby omhoog naar 34. En voor de tweede binnenkomen van vandaag op 36 van Azalea Banks en Lacey J. 212. Zeg je, wie zit er dan tussen? Nou, dat is Adele Turning Tables. In haar 17e week zakt zij van 27 naar 35. Dus uh, Juan Franca, You and Me. I was five, you were three We were dancing in the street And you look just like an angel You looked up beside the sky, saw the birds, and wondered why they could fly away so high. In the morning I would wake, and my heart just couldn't wait to play in your backyard. In the evening I would go, telling you I love you so, and I couldn't wait to see. It's you week dat ze in de lijst staat, gaat ze van 37 omhoog naar 33, kwam Franca. You and me. 32 is er voor Lady Gaga. Mary the Night zakt in de 13e week van 29 naar 32. in de zomer van 2011 kende de Britse hitlijst een bijzondere mijlpaal. Louder van DJ Fresh werd namelijk de over het algemeen beschouwd als eerste dubstep plaat die tot nummer 1 stopte in de UK Single Chart. Misschien kwam het door de Spotlight reclame waarin het nummer gebruikt werd, maar waarschijnlijker door de brute sound die DJ Fresh in zijn muziek stopt. Zijn nieuwe hit heet Hot Right Now en begint met een in de autotune gedompelde Throw Your Hands Up. Nou, dan weet je wel weer waar het heen gaat. Opnieuw maakt Fresh gebruik van een vrouwelijke vocalist die over de drums en bas heen weet te praten en weinig aan de verbeelding overlatende tekst zingt leuke, lekkere opvolger van het moeilijk te overtrekken Louder. Maar helaas onderbreekt het bij Hot Ride. Nou, vooral aan een spannende climax. Het nummer gaat wel lekker gewoon door, maar er zit niet iets speciaals meer in. DJ Fresh kreeg hulp van Rita Ora. De single Hot Right Now komt deze week weer op plek 31 in de lijst van Europa. Fresh en Hot Right Now. Dus dit is hoogste binnenkomen deze week op 31. Achterom kijkend vinden wij de langst genoteerde plaat helemaal onderaan van 34 zakken naar 40 in de 18e week. Ed Sheeran en Allego House. Coldplay en Charlie Brown staan een week korter erin. 17 en zakken van 36 naar 39. Of Monsters and Men van de Little Talks. Little Talks van Of Monsters and Men. Staan deze week binnen op 38. Aura Dione, Geronimo staat 16 weken in de lijst, zak van 33 naar 37. Azalia Banks en Lacey J. 212 komt nieuw binnen op 36. Adele Turning Tables zakt in de 17e week van 27 naar 35. Nickelback en Lullaby gaat deze week omhoog van 39 naar 34. Juan Franca UMI van 37 omhoog naar 33. 13 weken in de lijst zakt het van 29 naar 33. Lady Gaga, Mary the Night. DJ Fresh en Rita Ora, Hot Right Now zijn de hoogste binnenkomen deze week op plek 31. Dit is Everjack en Geramanology. Can Stop Me. Ze staan trouwens al eh, drie weken in de lijst. Everjack en Sermonologic. Can't Stop Me Now. We gaan ook drie plaatsen omhoog. Van 31 naar 28. te stoppen, Everjack en Seminole Logic. Want deze week gaan ze weer omhoog en wel van 31 naar 28. ZFM, Westkust, weerbericht. We hebben echt prachtige dagen gehad, maar de temperatuur die blijft vandaag steken op hooguit 11 graden. verder zijn er vandaag veel wolkenvelden, zo nu en dan ook wel een klein beetje zon. Het blijft vooral droog. Vanavond en de komende nacht hebben we dan afwisseling van wolkenvelden en enkele opklaringen. Het blijft wel droog en bij een meest matige noordwestelijke wind daalt de temperatuur naar ongeveer 6 graden. Morgen overheerst weer de bewolking, slechts af en toe is er een knipoog van de zon, maar het blijft wel droog. Wind die waait uit noord tot noordwesten en is duidelijk aanwezig. Over land de wind matig tot eh, vrij krachtig. En aan zee zelfs heel krachtig. De temperatuur die stijgt morgen naar waardes eh, tussen de 8 en wellicht nog net aan 10 graden. Zondag af en toe wat zonneschijn, maar er zijn ook wolkenvelden. Het blijft nog altijd droog en er waait een matige noordwestelijke wind. De temperatuur die stijgt in de middag naar maximaal 9 graden. Heb ik ook nog één waarschuwing voor je. Er is namelijk in de regio een flitser gesignaleerd. Oeh, waar staat hij dan? Nou, op de N201. Haarlem richting Hoofddorp ter hoogte van hectometerpaal 21.9. Daar staat een eh, lichtblauwe bus en die houdt jouw snelheid in de gaten. Dus kijk jij dat je daar eh, niet te hard rijdt. We gaan verder met de lijst van Europa. We zijn aangekomen bij plek 25. Vorige week kwam John Mayer binnen op 32 met Shadows Days. Nu in één keer dus 7 plaatsen omhoog voor hem.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 I'm live, my live My Life, The Far East Movement. Samen met Justin Bieber. I know that we gonna be dirty bass Ghetto girl, you drive me crack Hell yeah, dirty bass yo, yo. This beat make me go wild This drink make me fall down I party hard like carnival Let's burn this mother down This bass make me go eight These girls served it so late Yo, that's hella cake with a caddy shake I got dough, who's down to bake? Yeah Oh, oh, oh my dirty Oh, you better like driving crack. Hell yeah, dirty bass. No, no matter where we be at VIP or in the C-Lac All we need to start it is the speakers in my G-Chat I spy a couple hotties, hot laat het weer ons een beetje in de steek. Want deze plaat doet het nog veel beter als het buiten gewoon 30 graden is. Het is wel de snelste stijger van deze week. Quintino en Sandro Silva Epic gaat namelijk 8 plaatsen omhoog in de derde week van 30 naar 22. Op 30 is er twee plaatsen verlies deze week voor Champal en She Doesn't Mind. De Studio Killers Out to the Bounce zakken er 6 in de 15e week naar 29. En voor Drake en Sherman Logic, Can't Stop Me Now gaat in de derde week omhoog van 31 naar 28. Kevin Grass Soldier levert er 7 in. In zijn 13e week komt op 27. Michel Telo uit e CETPEGO in de 11e week zakt hij van 17 naar 26 en daarmee de snelste daler. Joe Mayer Shadow Day staat twee weken in de lijst van 32 omhoog naar 25. Natalia Kills Kill My Boyfriend in de vierde week omhoog van 26 naar 24. Van 25 naar 23 in de vijfde week. De Far East Movement samen met Justin Bieber en Live My Life. Catino Sandro Silva, Epic in de derde week dus omhoog van 33 naar 22. En Emily Sandé Next To Me gaat in de vierde week omhoog van 22 naar 21. Hier dus voor jou die nummer 21, Amelie Sunday Next To Me. Straks voor jou de nummer 19, Jason Derulo Breeding. was zijn nog een van de twee grootste snijgers Jason Derulo.